benoeming van een Amerikaan die 5000 mijl verderop woont, een klap in het rivier de Moskwa, een dode gevallen bij een botsing tussen twee motorboten. Het gebeurde op dezelfde plek waar twee weken geleden een ongeval met een cruiseschip negen mensenlevens eiste. het ongeluk vandaag op de rivier in het hart van Moskou raakten ook twee mensen gewond. De twee schippers waren volgens media in Rusland dronken en hielden een snelheidswedstrijd. Veel inwoners van de Syrische havenstad Latakia zijn op de vlucht geslagen voor het geweld, zegt een Syrische oppositiebeweging. De hele dag is hevig gevochten in de stad. Zo'n twintig tanks en militairen trokken vanmiddag Latakia in om een eind te maken aan het protest. Er gingen gisteren al duizenden mensen de straat op om het vertrek te eisen van president Assad. Ook in verschillende plaatsen aan de grens met Libanon is door het leger ingegrepen. Daarbij zouden doden zijn gevallen. In de eredivisie heeft Twente ook zijn tweede wedstrijd gewonnen. Thuis werd met 2-0 van AZ gewonnen door doelpunten van Janko en Ruiz. Voor het begin van de wedstrijd werd 1 minuut stilte gehouden. Ter nagedachtenis aan de twee bouwvakkers die begin juni omkwamen bij werkzaamheden in het stadion van Twente. PSV won thuis met 1-0 van RKC. Royaler was de zege van Vitesse op VVV.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 Vanmiddag trokken zo'n 20 tanks en militairen Latakia in om een eind te maken aan de protesten tegen president Assad. Ook aan de grens met Libanon is door het leger ingegrepen. Daarbij zouden doden zijn gevallen. Greenpeace is bezorgd over een olielekkage op de Noordzee. Onder een platform van Shell is olie gelekt op 180